Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Koninklijke Marechaussee gaat onderzoek doen naar het ongeluk van gisteravond... met een Apache-helikopter bij Culemborg. Bekeken wordt of er verwijtbare fouten zijn gemaakt. De helikopter vloog tegen een bliksemdraad van een hoogspanningsmast. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat het ongeluk onderzoeken. Medewerkers praten eerst met betrokkenen... en bepalen dan ook of er extra onderzoek nodig is. De helikopter staat nog in het weiland waar de noodlanding werd gemaakt en wordt later weggesleept. Door het ongeluk viel de elektriciteit in de wijde omgeving van Culemborg uit. Aan het begin van de nacht had iedereen weer stroom. Bij luchtaanvallen op een markt in Syrië zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde in de Noord-Syrische plaats Atareb. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Engeland de oorlog in Syrië volgt, zijn er zeker 53 doden gevallen. Syrische hulpverleners spreken van eenzelfde aantal. Atareb is een toevluchtsoord voor mensen die oorlogsgebieden in de omgeving zijn ontvlucht. Het is in handen van de opstandelingen tegen de Syrische president Assad. Volgens het observatorium zijn de luchtaanvallen uitgevoerd door de Syrische of de Russische luchtmacht. Het blijft goed gaan met de Nederlandse economie. In het derde kwartaal groeide die met 3% vergeleken met een jaar geleden. Wel is de groei iets kleiner dan eerder dit jaar. De groei is te zien op alle terreinen. Mensen kopen meer, bedrijven investeren meer en er wordt meer geëxporteerd. Het afgelopen kwartaal kwamen er ruim 50.000 banen bij. Het aantal mensen dat zich met een sportblessure melden bij de spoedeisende hulp is vorig jaar licht gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal kwamen er ruim 120.000 mensen bij de spoedeisende hulp. Dat er minder mensen naar de hulp gaan komt doordat ze vaker met kleine blessures naar de huisarts gaan. Het weer, veel bewolking en wat regen of motregen. In het zuidoosten eerst nog wat zon en het wordt 7 tot 11 graden. Morgen vrij grijs met nog wat regen of motregen en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad zijn de meeste files opgelost, maar nog wel vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Del en de afrit Everdingen, 8 kilometer, een uur in de file na een ongeluk. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld, 10 minuten extra vanwege een berging. A27 Breda-Utrecht. Een kwartier file rijden tussen Knop het Gorkum en Noordeloos.